met het NWS De jongens die tot nu toe uit de grot zijn gered verkeren in goede gezondheid. Het gaat om zeker vier jongens. Een lid van het reddingsteam in Thailand zegt tegen persbureau Reuters... dat er inmiddels al zes voetballers uit de grot zijn bevrijd. De Thaise autoriteiten hebben de berichten nog niet bevestigd. Dat zou betekenen dat de reddingsoperatie beter verloopt dan verwacht. Van tevoren was ingeschat dat de eerste jongens rond vier uur vanmiddag uit de grot gehaald konden worden. De totale reddingsactie kon wel twee tot drie dagen in beslag nemen. Het voetbalteam met twaalf voetballers en hun coach zitten al ruim twee weken vast in een ondergelopen grot in Thailand. Op een hogeschool in Den Bosch heeft vanmiddag brand gewoed. De rookwolken waren tot in de verre omgeving te zien. Het gebouw waar de kunstacademie in zit staat vlak naast het spoor. En daarom rijden er geen treinen van en naar Den Bosch en dat duurt waarschijnlijk nog tot vanavond. Bij de brand raakte niemand gewond. De juwelier die gisteren in België een overvallen doodschoot is weer op vrije voeten. Dat schrijft VTM Nieuws. De man was in zijn winkel overvallen. Toen de daders er op een brommer vandoor gingen, schoot hij op ze. Een van de overvallers werd dodelijk getroffen. De ander is nog voortvluchtig. De juwelier heeft tegen de politie gezegd dat hij bij de overval bedreigd was met een vuurwapen, geschopt en geslagen. Hij werd na het incident opgepakt op verdenking van doodslag, maar de onderzoeksrechter besloot hem later onder voorwaarden weer vrij te laten. Een groep van 30 tot 40 mensen heeft een kantoorpand in Duivendrecht gekraakt. Volgens de gemeente zit actiegroep We Are Here erachter. Maar de actiegroep voor uitgeprocedeerde asielzoekers zelf ontkent dat. Een woordvoerder van We Are Here zei tegen AT5 dat ze op zoek zijn naar een meer permanente oplossing. Het weer de zondag met 23 tot 27 graden. Alleen aan de kust met 20 graden iets frisser.